Zit van der Linde met het NOS-journaal. De coalitie heeft nog geen akkoord op hoofdlijnen over de voorjaarsnota... maar heeft het overleg voorlopig wel afgerond. Dat heeft tot in de nacht geduurd. Premier Rutte zei na afloop dat er de komende weken met de oppositie gepraat wordt over de begroting... waarvoor 10 tot 15 miljard euro gevonden moet worden. De coalitie wil volgens Rutte anders dan andere jaren op zoek naar breder draagvlak in de Kamer. Daarna pakken coalitiepartijen het over overleg in mei weer op. De schade aan gebouwen en infrastructuur in Oekraïne sinds het begin van de oorlog bedraagt ongeveer 60 miljard dollar. De Wereldbank heeft dat berekend. De hoge economische schade is niet meegenomen in de schatting. President Zelensky verwacht dat zijn land zo'n 7 miljard dollar per maand aan steun nodig zal hebben om de economische schade op te vangen. Een Duitse man is officieel aangewezen als verdachte in de verdwijningszaak van Madeleine McCann in Portugal in 2007. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Duitse media schrijven dat het om zedendelinquent Christian Broekner gaat. Die werd twee jaar geleden ook in verband gebracht met de zaak, maar is daarvoor nooit aangeklaagd. Volgende maand is het 15 jaar geleden dat het Britse meisje verdween. En dat is in Portugal ook de verjaringstermijn voor moord. Het Disney Resort in Florida dreigt een speciale belastingstatus te verliezen. Het Amerikaanse bedrijf betaalt nu nauwelijks belasting... en heeft een grote mate van eigen zeggenschap over het terrein. Het parlement van Florida wil dat Disney meer belasting gaat betalen. Op de achtergrond speelt mee dat Disney zich heeft uitgesproken tegen de Don't Say Gay-wet in Florida. Die verbiedt het om met kinderen over gender te spreken. Disney's stellingname is tegen het zere been van de republikeinse meerderheid in Florida. Het weer nog, veel bewolking, maar de zon komt er geregeld doorheen. Er staat een stevige oostenwind en het wordt vanmiddag 13 tot 18 graden. Morgen veel zon, vanaf zondag dalende temperaturen en meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 De schade aan gebouwen en infrastructuur in Oekraïne bedraagt ongeveer 60 miljard dollar volgens de Wereldbank. Oekraïne denkt maandelijks zo'n 7 miljard dollar steun nodig te hebben om de economische schade op te vangen. Klanten van de Rabobank kunnen vanaf vandaag in de app zien hoeveel CO2-uitstoot hun aankoop veroorzaakt. De bank wil zo mensen bewuster maken van hun koopgedrag. En twee Nederlandse hackers hebben een prestigieuze hackwedstrijd in Miami gewonnen. Ze wisten computersystemen te kraken die worden gebruikt om bijvoorbeeld energiecentrales aan te sturen. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 90.000 dollar.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 Je pakt de bon voor het café, dus neem je vriendinnen mee. Is de nacht nog jong, komt de zon al op, gaan we allemaal. Vanavond ga ik mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky.